Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van der Burg praat met de gemeenteraad van Tubbergen... over het kabinetsbesluit om asielzoekers op te vangen in een voormalig hotel... zonder instemming van de gemeente. Alle partijen in de raad wijzen de gang van zaken af. Ook inwoners stellen kritische vragen. Van der Burg zei dat hij ook liever samen met de gemeente optrekt... maar dat de nood zo hoog is dat het nu niet anders kon. Hij erkende dat er na de vorige vluchtelingencrisis... te veel opvangplekken zijn gesloten. Angst voor de asielzoekers is niet nodig, zei Van der Burg. Het gaat om een reguliere opvanglocatie en daarmee zijn volgens hem zelden problemen. Na het stikstofdebat praat de Tweede Kamer nu over de koopkracht. De oppositie probeert duidelijk te krijgen wat het kabinet gaat doen om burgers tegemoet te komen nu de inflatie zo hoog is. Met name door de gestegen energieprijzen. Maar het kabinet kan daar vier weken voor Prinsjesdag nog weinig over zeggen. PVV-leider Wilders riep premier Rutte op om met de energiebedrijven af te spreken... dat mensen die hun rekening niet kunnen betalen niet worden afgesloten komende winter. Rutte antwoordde dat er allerlei gesprekken gaande zijn, maar dat hij niets kan toezeggen. De Europese Commissie heeft een Nederlandse subsidieregeling van ruim 800 miljoen euro goedgekeurd... waarmee bedrijven die veel energie verbruiken deels worden gecompenseerd voor de hogere prijzen. Het kabinet doet dit om te voorkomen dat bedrijven naar landen gaan waar de energie minder duur is... of waar de klimaatregels soepeler zijn. In ruil voor de subsidie moeten bedrijven wel investeren in duurzaamheid... bijvoorbeeld door groene energie te gebruiken of de uitstoot te verminderen. Ook Duitsland heeft een subsidieregeling voor bedrijven die veel energie gebruiken. Daar gaat het om ruim 27 miljard euro, ongeveer 33 keer zoveel als in Nederland. Het weer, het koelt vanavond maar langzaam af. De minima liggen vannacht tussen 16 en 19 graden. Vannacht kan lokaal ook een mistbank ontstaan. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt met 27 tot 31 graden nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook 5 minuten tijdverlies.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 Modern Jazz Quartet, opname uit 1959 met uiteraard John Lewis op piano, Mill Jackson op vibrafoon Percy Heath op bas en Connie Kay op drums. Een van die iconische eh, eh, formaties eh, binnen de jazz van de 60, 70 en 80 en 90 jaren. We gaan door met wat vocaals. Anita O'Day, een door mij zeer bewonderde zangeres... begonnen in de jaren 50 en verder een prachtige carrière gehad. En ze wordt hier begeleid door niet de minste. Namelijk Anita eh, heeft aan haar zijde staan Oscar Peterson op piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en John Poole op drums. Een opname gemaakt op 31 januari 1957 in de Universal Studios in Chicago, Illinois Eh, van de LP Anita Sings the Most... luisteren we naar Bewitched, Bothered and Bewildered. I'm wild again, beguiled again... A whimpering, simpering child again Bewitched, bothered and bewildered I couldn't sleep and wouldn't sleep For love came and told me I shouldn't sleep Bewitched Bothered and bewildered Am I lost my heart, but what of it? He is cold, I agree. He can laugh, but I love it, although the laughs on me. I'll sing to him each spring to him and long for the day when I'll cling to him, bewitched, bothered and bewildered He is cold, I agree. He can laugh, but I love it. Although the laughs on me, I'll sing to him. It's spring to him and long for the day when I'll cling to him. bothered begeleid door Oscar Peterson. Dan eh, gaan we terug in eh, de tijd, namelijk 2017. Ik heb hier een live opname klaarstaan uit eh, Theater de Krocht. Op 11 september begint het concertseizoen weer in de Krocht. En op 11 september staat dan Nathalie Masclé en Dennis Kievit voor ons klaar met een tribute to The Millers. De beroemde groep die eh, vlak na de Tweede Wereldoorlog gevormd werd... onder leiding van Ab de Molenaar. Eh, en om dat seizoen even in te luiden wat in de krocht eh, in september gaat beginnen... heb ik een opname klaarstaan, zoals ik zei, uit 2017, gemaakt daar... met Johan Clement op piano de betreurde Erik Timmermans op bas... de grote initiator van Jazz in Zandvoort... en Erik Koger op drums. Het is een nummer wat eh, beroemd is geworden door Oscar Peterson... maar wat eh, ook door eh, dit trio, Johan, Erik en Erik Koger... fantastisch wordt gespeeld. You Look Good To Me. Ja, en dat was het applaus voor Johan Clement. Erik Timmermans, die in Julio Good Me een hoofdrol speelde op de bas. En eh, de subtiel drummende uh, Erik Koger. Een opname, live opname uit eh, De Krocht in Zandvoort in 2017. ik heb weer een vocaliste klaarstaan. En hoewel Sarah Von Sarah Von ook een, een van die geweldenaren uit eh, de tweede helft van de vorige eeuw. En Sarah wordt hier begeleid door Jimmy Jones op piano, Joe Benjamin op bas en Roy Haynes op drums. Het is een MRC-opname uit 1955 van de LP, simpel getiteld Sarah Vaughan, het bekende standaard Embraceable You. sweet. van Sarah Von. Als Ella de first lady of jazz was, dan was Sarah toch zeker de second lady. Wat een prachtige interpretatie van Embraceable You. Eh, ik draaide net al een nummer uit de krocht van Jazz in Zandvoort. Eh, een van de artiesten die daar in de afgelopen jaren ook een keer voorbij is gekomen... ik was daar zelf bij, was eh, de gitarist Howard Elden. En eh, zoals vaak in de krocht eh, nemen de artiesten een koffertje met eh, cd's mee. En ik heb daar toen uitgepikt een cd waar Howard Elden op, gita op gitaar samenspeelt met uitsluitend een klarinetist, Ken Peplowski. Dus een duo, een opname op Concord, gemaakt op 15 augustus 1954, eh, 94, van hun cd Live at Center Concord Encore. We gaan luisteren naar dit fameuze duo met Fading Star. dat is weer een eh, andere bezetting. Als je dat luistert, alleen maar klarinet en gitaar. Heel subtiel, moet ik zeggen. Heel subtiel. Eh, ik heb weer een vocaalnummer klaarstaan. En dan noem ik de naam Louis Armstrong. En als je aan Louis Armstrong denkt... dan denk je eigenlijk aan een Dixieland-achtige muziek. Maar ik vond in mijn collectie een... Eh, een opname van hem eh, die gewoon mainstream is. Geen sportje eh, Dixieland. Eh, het nummer, heel bekend. Het is opgenomen of uitgebracht op Polygram op, in 1991. Een bekende standaard. I get a kick out of you. My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold. Yes, the only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree fighting vainly the old and weak. And I suddenly turn and see your fabulous face. Yes, I get no kick I'm from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? Babe, I get a kick out of you. Ooh, ooh, ooh, some get a kick from cocaine. Well, I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me to riff. liquid it till, oh baby, I get a kick out of you. da da da I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick though it's clear to me you obviously don't adore me. Yes no kick in no plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet, baby, I get a kick out of you. Yeah it every time I see you standing there before me. Baby, I get a kick, though it's clear to me. You obviously I don't adore me get no gig in the plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yeah, baby, I get a love kick. Mama, I get a boot. I get a ba ba da da you. Ja, dat was good old Louis Armstrong. Eh, ik heb weer wat anders klaarstaan. Eh, ik had het net al over het nieuwe seizoen in de krocht. Op 9 eh, oktober komt Frits Landersbergen langs. En die neemt natuurlijk dan Joke Bruis mee om een tribute naar Peggy Lee te brengen. Nou, eh, Frits is hier ook wel geweest in de krocht met eh, een gigantische big band. De, eh, dat was de West Coast Dream Band, als ik het goed heb. ja, de West Coast Dream Band. En dat is een opname die ik hier heb klaarstaan uit 2018. Ze zijn toen ook op dat grote podium in de kocht opgetreden... met de muziek van Terry Gibbs. Eh, van de cd die ze er ook van gemaakt hebben, Gibbs Vice... ga ik nu laten horen Don't Be That Way. Frits Landersbergen en de West Coast Dream Band. Don't Be That Way. Eh, we gaan weer terug in de tijd en wel naar 1962. En daar komen we André Previn tegen. Een artiest die zowel in de jazz scene als in het klassieke genre een grote carrière had. Eh, hij wordt hier begeleid door de begeleiders die veel met Peterson gespeeld hebben... maar hier dus met André. Herb Ellis op gitaar. Ray Brown op bas en Shelly Man op drums. Eh, het is van de cd André Previn 4 to go. We luisteren naar Oh, What a Beautiful Morning. Ja, oh what a beautiful morning. En dat was dus Andre Previn. Eh, ik draaide al nummers van een aantal vocale ladies eh, in de jazz. Eh, we hadden het over Anita O'Day en Sarah Vaughan. in dat rijtje mag natuurlijk ook onze eigen Rita Reis niet ontbreken. En ik heb nu <clears throat> een nummer van de klaarstaan van de CD en DVD Live in Concert, een opname uit, uit 2013 in het Concertgebouw. En Rita wordt daar bijgestaan door de Bates Brothers... oftewel Alexander Bates tenorsax... Peter Bates piano, Marius Bates op bas... en we horen ook nog Jarmo Hogendijk op trompet. Rita Reis, I Thought About You. I took a trip on the train and I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked under the stars. without you. concert eh, in het Concertgebouw in 2013 in een fantastische bezetting. Eh, we gaan weer terug in de tijd, want dit was 2013. En we gaan nu naar de vroege jaren van uh, Thelonious Monk. Een van de pianisten die ik zeer bewonder. die ook echt baanbrekend is geweest in de ontwikkeling van de modern jazz. Het is een Blue Note opname van 21 december 1947. Dus we gaan inderdaad terug in de tijd. En naast uh, Thelonious horen we George Tate op trompet... Sahib Shibab op altsax... Bob Page op bas... en Art Blakey op drums. Luistert u naar In Walked Bud. En dat was uh, Thelonious Monk. Eh, wat ik nu heb klaarstaan is eh, jazzviol. ik draai dat niet zo vaak, maar ik heb toch een aantal, aantal aardige cd's van Stefan Grappelli. de beroemde Franse jazzviolist. Eh, hij heeft met velen gespeeld, onder andere, maar die ga ik nu niet draaien, misschien in komende keer nog eens een keer. Met Yehudi Menuhin, de beroemde klassieke violist, zijn ze, hebben ze samen een eh, cd gemaakt, ook heel bijzonder, waar jazz meets classic. Maar deze opname is eh, van Stefan Grappelli met Michel Petrucciani, de Franse jazzpianist, de kleine man, George Mraz op bas en Roy Haynes op drums. Het is een opname op Drivers Records, gemaakt op 15 eh, tot 17 juni 1995 in Studio Davout in Parijs. Eh, de cd was getiteld Flamingo en eh, ik ga voor u draaien tot aan de reclame, het nieuws en de reclame en daarna weer terug bij ZFM Jazz. Ik ga voor u draaien Sweet Georgia Brown. En ik hoop u dus in het tweede uur weer aan te treffen.